Mark Visser met het NOS Journaal. De voormalige examinator van het CBR moet negen maanden de cel in. De man uit Purmerend liet zo'n 200 kandidaten tegen betaling slagen voor hun rijexamen. Die hebben van het CBR hun rijbewijs moeten inleveren. Voor een groot deel waren het mensen die een garantiepakket hadden gekocht bij hun rijschool. Daarbij betaalt de kandidaat een vast bedrag voor lessen, het examen en eventuele herexamens. Drie voormalige rijschoolhouders uit Amsterdam, Diemen en Den Helder... die met de examinator in het complot zaten, krijgen taakstraffen. Ze mogen gedurende vijf jaar niet meer als rijschoolhouder werken. In België is ophef ontstaan over uitspraken van minister Jan Bon. Hij zei dit weekend dat een deel van de moslims in België... na de aanslagen in Brussel heeft gedanst. Dat is het echte probleem, niet de terroristen. Volgens hem zijn terroristen slechts een puist... en zit daaronder een veel moeilijker te behandelen kanker. Premier Michel bevestigt dat er na de aanslagen incidenten zijn geweest. De oppositie eist dat de minister zijn uitspraken onderbouwt en met feiten komt. Anders moet de minister zijn excuses aanbieden, zeggen ze. De stichting HALT is vorig jaar drukker geweest met jongeren die zich schuldig hadden gemaakt aan alcoholmisbruik. Uit de jaarcijfers van de stichting blijkt dat 2000 straffen werden uitgedeeld aan drinkende jongeren. Jaar eerder gebeurde dat 1750 keer. Volgens stichting HALT ligt de stijging vooral aan de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol en ook wordt er strenger gehandhaafd. Het weer, stapelwolken en zon wisselen elkaar af en vanuit het noorden neemt de bewolking vanavond langzaam toe. Het is tussen de 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht wat regen. Morgenochtend klaart het vanuit het noorden op en breekt de zon vaker door. En dan wordt het zo'n graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Dat gaat misschien wel tot half vijf duren.